Levi van Eck met het NOS-journaal. De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van oud-president Donald Trump in Florida. Justitie in de VS heeft nog niet gezegd waarom de inval in Mar-a-Lago plaatsvond. Ook Trump zelf zegt daar niets over. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt aan een regeringsonderzoek... en noemt de inval onnodig en ongepast... De zaak heeft volgens het Amerikaanse persbureau AP mogelijk te maken met dozen vol regeringsdocumenten... die na Trumps vertrek uit het Witte Huis naar zijn villa in Florida werden overgebracht. In West-Brabant geldt vanaf vanmorgen een beregeningsverbod vanwege de extreme droogte. Er mag overdag tussen 7 uur s ochtends en 7 uur s avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gebruikt... om bijvoorbeeld gewassen te besproeien. Het waterschap Brabantse Delta zegt dat er op dit moment te weinig water is... en spreekt van een uitzonderlijke maatregel. Hoe lang het onttrekkingsverbod zal duren is nog niet bekend. Het waterschap zegt de situatie in de gaten te houden... en zodra het kan, wordt de maatregel weer ingetrokken. Rusland laat de VS voorlopig geen kernwapeninspecties meer uitvoeren... in het kader van het Nieuw Start-verdrag. In dat verdrag is afgesproken dat beide landen elkaar controleren op het bezit van kernwapens. Rusland noemt het verdrag nog steeds belangrijk... maar zegt dat de Amerikaanse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne... het werk van Russische inspecteurs nu onmogelijk maken. Onderzoekers zoeken duizenden proefpersonen in Europa en de VS... om na 20 jaar weer een nieuw vaccin tegen de ziekte van Lyme te testen. Ook in Nederland worden mensen gezocht die mee willen doen aan de proef. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken die besmet zijn met een schadelijke bacterie... Jaarlijks lopen zo'n 27.000 Nederlanders de ziekte op. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag veel zon en dan wordt het 23 tot 28 graden.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 In the dark, I'm out of sparks. From the flame, I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light To the dawn after the darkest dusk again Are you out? this and I down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind falling apart and you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done In a tragedy, it all stay to find a lie just how far you should run 9 is wrong that used to be right since she's gone, gone, gone.